Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse koning Charles neemt zijn jongere broer Andrew ook zijn laatste militaire titel af. Volgens de minister van Defensie is er een procedure in gang gezet... om hem zijn titel van vice-admiraal van de Royal Navy af te nemen. Drie jaar geleden raakte Andrew al zijn andere militaire titels kwijt... nadat hij was beschuldigd van seksueel misbruik... in het schandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein... Andrew nam in 1982 deel aan de Falklandoorlog als helikopterpiloot. Hij maakte in totaal 22 jaar deel uit van de Britse marine. In Nieuwegein zijn het winkelcentrum en de parkeergarage onder het stadhuis weer open. Gisteren werden scheuren in het plafond ontdekt. Daarom werd een deel van het plein voor het stadhuis afgezet. De gemeente zegt na onderzoek dat er alleen oppervlakkige schade is... en dat er geen gevaar is voor het publiek. Alleen een dierenwinkel blijft voorlopig gesloten vanwege herstelwerkzaamheden. In Nijverdal hebben hooligans van Heracles en Pek Zwolle een café vernield. Tientallen mannen gooiden ramen in en staken binnen vuurwerk af. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het gebeurde voor de wedstrijd, die uiteindelijk eindigde in een nederlaag voor Pek Zwolle. Heracles won met 8-2. Schaatser Jorrit Bergsma heeft in Tialf de Nederlandse titel op de 10.000 meter op zijn naam geschreven. Het is de achtste keer dat de 39-jarige Bergsma Nederlands kampioen wordt op de 10 kilometer. Het zilver ging naar Marcel Bosker. Jasper Krommenhoek werd derde. De langste afstand bij de vrouwen werd gewonnen door Merel Konijn. Zij versloeg in een direct duel Marijke Groenewoud. De derde plaats op de 5000 meter was voor de 23-jarige Bente Kerkhof.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 可怕。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 for you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 shooting on better. To lie to one as beautiful as you Yeah, should've known. trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. should have known better To lie to one as beautiful as you Yeah, should have known better To take a chance on ever losing you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 all that I'm asking. Baby, give me back my fantasy, the courage that I need.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 van Zandvoort. Dit is ZFM.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Loose lips like ships. I'm getting to grips with what you said. not in my head I can't awaken the dead